Van 4 uur. Jan van der Putten met het belangrijke personen en bedrijven komen op een zwarte lijst vanwege een Noord-Koreaanse kernproef en een rakettest. Astronomen hebben een sterrenstelsel ontdekt dat verder weg staat dan andere stelsels. Het stelsel staat in het sterrenbeeld Grote Beer en is 13,4 miljard lichtjaar verwijderd van de aarde.